altijd blijven lachen. Bassi en Adriaan. Probeer dan toch te lachen. Heus, het wel goed. Als je maar blijft lachen. Als je zo de klanten reist, dan is er veel verkeerd. Maar is dat allemaal wel waar, want dat wordt beweerd? We worden als dikker en haast niemand is meer blij. Maar zelfs voor een parkeerplaats zijn je uren in de rij. Ja, doe maar net als wij, het gaat wel weer voorbij. De bakkerrozen. subir tanto. meer dan tot de wagen. Heus, het komt wel als je maar blijft wachten.